4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op de beruchte berg Nanga Parbat in het westen van de Himalaya... zijn de lichamen gevonden van twee Europese bergbeklimmers. De Italiaan en de Schot waren al twee weken vermist. De twee wilden de top bereiken via een route die nog nooit met succes is afgelegd. Zeker in de winter is het beklimmen van de Nanga Parbat gevaarlijk... die daarom ook wel de Killer Mountain wordt genoemd. Beide slachtoffers waren ervaren bergbeklimmers. Ze waren 30 en 42 jaar oud. De minister van Volksgezondheid van Tunesië is opgestapt... nadat in 24 uur tijd 11 baby's stierven in een ziekenhuis in de hoofdstad Tunis. De Tunesische autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld. Ook het Openbaar Ministerie is ingeschakeld. Vermoedelijk zijn de baby's gestorven aan een bloedinfectie. Kinderartsen denken dat de voeding die de baby's via een infuus kregen... er mogelijk mee te maken heeft. De zoekactie naar een vermist bemanningslid van een gezonken binnenvaartschip in Zeeland heeft niets opgeleverd. Afgelopen avond ging een duiker het wrak in toen het water laag genoeg was om af te dalen. Maar rond middernacht werd de zoekactie beëindigd. De vermiste man is nog altijd niet gevonden. Gistermiddag zonk het schip in de monding van de haven bij Vlissingen. Waardoor is nog niet bekend. De eigenaar van het schip is gered. De opvarende die nog wordt vermist is vermoedelijk een buitenlandse werknemer. In het midden van Colombia is een vliegtuig neergestort. Alle 14 inzittenden zijn omgekomen. Op een gegeven moment deed de piloot een noodoproep vanwege technische problemen. Kort daarna verloor de luchtverkeersleiding het contact met het toestel. Zo'n 90 kilometer voor de eindbestemming werd het vliegtuigwrak gevonden. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Mogelijk speelde het slechte weer een rol. Het weer. S ochtends gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen... en in de loop van de ochtend gaat het ook weer harder waaien.